Een bloem met Piet, altijd klaar voor de straat. En tot grootse dingen bereid. Het is een ploeg om een hart deze kon weer van staat. Schoenen omzing, dat is voetbal, dat is klas. Daar zit apport. Houd vol, maar en more than wheat, summer, winter, Why? The